uur. Door met het NOS-journaal. Er komt een strafrechtelijk onderzoek naar het gebruik van verf met chroom 6... in een werkplaats van NS in Tilburg. Het OM bevestigt berichtgeving daarover in het Brabants Dagblad. Tussen 2004 en 2011 knapten ruim 800 bijstandsgerechtigden... in de werkplaats oude treinen op. Jaren later werd duidelijk dat de verf die toen van de treinen werd geschuurd... het kankerverwekkende chroom 6 kon bevatten... De OM zoekt nu uit of er is gehandeld in strijd met voorschriften op het gebied van arbeidsomstandigheden en het milieu. De samenstelling van de Nederlandse bevolking verandert langzaam door de instroom van migranten en hun kinderen. Dat blijkt uit het CBS-rapport over integratie dat eens in de twee jaar verschijnt. Op 1 januari van dit jaar had bijna een kwart van de Nederlandse bevolking een migratieachtergrond. Dat is 1 procentpunt meer dan drie jaar eerder. Iets meer dan de helft is niet in Nederland geboren. De grootste groep nieuwkomers de laatste jaren waren mensen uit Syrië. Een tantramasseur uit Rotterdam mag zijn beroep voorlopig niet meer uitoefenen... na een vijfde aangifte vanwege seksueel misbruik. Aanleiding voor die nieuwe aangifte van een vrouwelijke ex-cliënt... is volgens het Openbaar Ministerie een uitzending van het tv-programma Undercover in Nederland. Op beelden die werden gefilmd met een verborgen camera maakte de man duidelijk dat hij nog altijd het vrouwelijke geslachtsdeel masseert... ondanks de verzekering op zijn site dat de massages niet erotisch zijn. Volgens het OM is het onwenselijk dat hij weer aan het werk gaat. De internationale politieorganisatie Interpol heeft een nieuwe president. Het is de Zuid-Koreaan Kim Jong-yang. is de opvolger van de Chinees Meng Hongwei. Die verdween in september spoorloos en bleek later vast te zitten in China... op verdenking van omkoping. President van Interpol is een ceremoniële functie. De dagelijkse leiding is in handen van de Duitser Jurgen Stok. Het weer in de loop van de ochtend droog, soms wat zon.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 Dan belonen we een veilige rijstijl met een lagere premie. En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want onze veilig rijden autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig.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 Deeply dip about the fun we had. Deeply mad. Mad for the fun we had. Oh. No nor tale of passion, oh my love. Let's set sail for seas of passion now. Deeply dip about the way you walk, a contact sport. Let the neighbors talk deeply I'm your Superman. Dip about your Spanish eyes, Sierra smile, legs that go on for miles and miles. Oh, see those legs, man. to the heating. What time is it where you are? I miss you more than anything.